Verslaggever Mark Hamer was daarbij, maar hij kon ze dit keer niks vragen. Nee, er was hier geen ruimte voor. Dus het was eh, tien minuutjes eh, foto's maken. En toen hoorden we koning Willem-Alexander zeggen... heren en dames van de pers, volgens mij is het nu wel voldoende geweest. Wij wensen u een fijn weekend. Hoe het nu met Amalia gaat weten we dus niet. Het laatste wat bekend is, is dat er dreigingen zijn uit de georganiseerde misdaad. En daarom komt ze nu de deur nauwelijks uit en woont ze ook niet op kamers in Amsterdam. De organisatie die zondag een demonstratie houdt in Amsterdam tegen het regeringsbeleid stapt naar de rechter. De organisatie is het er niet mee eens dat de complotdenker David Eyck niet mag komen, omdat hij de openbare orde zou verstoren. En kopzorgen voor Oranje bondscoach Louis van Gaal. Over dik twee weken begint het WK al, maar zijn sterspeler Memphis Depay is nog steeds niet fit. Hij heeft last van een dijbeenblessure en doet dit weekend weer niet mee met zijn club Barcelona. Ook verdediger Matthijs de Ligt van Bayern München is nog geblesseerd. Of ze het WK dus gaan halen is helemaal niet zeker. En nu het WK voetbal dichterbij komt, zijn ze bij RTV Oost benieuwd hoe het voetbalfeest leeft op straat. In Deventer bijvoorbeeld zie je buiten nog geen enkel vlaggetje in wat normaal de oranje straat van de stad is. En deze man weet wel waarom door het gedoe daar in Qatar natuurlijk dat eh, heel veel mensen er eh, niet zo heel veel zin meer in hebben. Nee. En als de ene dat niet doet, dan eh, doet de rest het ook niet, heb ik het idee. Ja, op andere plekken is de koorts wel toegeslagen. Bijvoorbeeld in deze gymzaal in Tubbergen in Overijssel. Gaan we het helemaal ombouwen tot een groot oranje stadion. We zijn eerst begonnen met een aantal vrijwilligers nou ja, om 800 vierkante meter aan, aan een rood-wit-blauwe vlag te maken. Daarnaast hebben we alvast wat vlaggetjes opgehangen hier in de bovenkant. En per wedstrijd kunnen er 1500 oranje fans in dat oranje stadion. Krijg je nog het weer? Vanavond klaart het op de meeste plekken op. Later op de avond kan het land inwaarts wat mistig worden.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 A9 Amstelveen richting Alkmaar voor afrit Haarlem-Zuid 5 minuten op onthoud op de N200 Amsterdam richting Haarlem voor halfweg 5 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Zin in Zandvoort, Zandvoort is zin in ZFM. Met nu de Muziek Boulevard. Freestyler. Rock the microphone. Carry on with the freestyler. I throw on and go on. You know Select us on your radio play us country friendly to ozone But that's not all so hold on Tight as a rock the mic right Oh excuse me pardon That's a synchronizer with the analyzer Upcoming wipes the session Let there be a lesson question You carry protection Now will your heart go on Like Celine Dion Come a chameleon yeah.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 Zeezeiler en wereldreiziger Henk de Velde is overleden. De avonturier was al geruime tijd ernstig ziek. De Velde maakte zes wereldreizen, bijna allemaal alleen. Henk de Velde is 73 jaar geworden. En vandaag was de fotosessie van koning Willem-Alexander, koningin Maxima en hun dochters. Het was de eerste keer dat prinses Amalia weer in de openbaarheid verscheen... sinds de bedreigingen aan haar adres. Het weer zonnig met een paar buien. Het is 13 graden. Ook morgen zonnig en droog bij 13 graden. Zandvoort. alone you're, but not the thought of you moving on ZFM.